Kamp wil ook beter controleren of mensen uit Oost-Europa de gemeentelijke belastingen wel betalen. De minister denkt dat de prioriteit moet liggen bij het aan een baan helpen van werklozen in plaats van nieuwe Oost-Europeanen binnen te halen. Het ministerie van Landbouw roept mensen op om geen vlees mee te nemen uit Bulgarije... omdat daar de besmettelijke dierziekte mond- en klauwzeer is uitgebroken. Ook wordt afgeraden om bijvoorbeeld kaas, huiden of jachttrofeeën mee te nemen. Zo wil de overheid voorkomen dat de ziekte ook in Nederland opduikt. Minister Rosentaal blijft erbij dat de Afghaanse agenten die door Nederland in Kunduz worden getraind uitsluitend politietaken mogen doen. Volgens de Volkskrant willen Afghaanse agenten graag vechten. SP-leider Roemer noemt de reactie van Rosentaal naïef. Rosentaal zegt zich ervan bewust te zijn dat het trainen van politie in Afghanistan iets anders is dan op de Veluwe. Bouwconcern Volker Wessels neemt bijna alle lopende bouwprojecten over van Midred, dat gisteren failliet werd verklaard. Twee grote projecten waaraan Midred werkte zijn de uitbreiding van het Stedelijk Museum en de concerthal Ziggo Dome in Amsterdam. Bij elkaar was de aannemer bezig met 27 bouwprojecten. Volker Wessels zal een aantal medewerkers van Midred een dienstverband aanbieden als ze onmisbaar zijn voor het afronden van een project. Wielrenner Alberto Contador is vrijgesproken van dopinggebruik door de Spaanse wielerbond, zoals Spaanse media gisteren al meldden. Met de vrijspraak mag hij zijn titel als toerwinnaar van vorig jaar houden. Ook zijn schorsing voor een jaar is van de baan. Contador werd tijdens de Tour de France positief getest op het gebruik van klembuterol. De 28-jarige Spanjaard heeft altijd ontkend dat hij doping heeft gebruikt. Het weer vanuit het zuidwesten regen of motregen. Morgen is er veel bewolking, maar blijft het droog.